met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan noemt zijn staatsbezoek aan Duitsland een succes. In Keulen zei hij dat zijn reis de vriendschap tussen Turkije en Duitsland heeft verdiept. Daarmee komt hij tot een andere conclusie dan bondskanselier Merkel gisteren. Zij zei na een gesprek met Erdogan dat de diepe verdeeldheid tussen beide landen niet is afgenomen. Het bezoek van Erdogan was het eerste aan Duitsland in jaren. Hij sprak met Merkel onder meer over de binnenlandse politieke situatie in Turkije en gemeenschappelijke belangen in de strijd tegen het terrorisme. Ook ging het over het verbeteren van de economische banden tussen beide landen. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hard uitgehaald naar de Verenigde Staten. Hij zei dat als de Amerikaanse sancties tegen Noord-Korea van kracht blijven... de Noord-Koreanen niet van plan zijn hun kernwapenarsenaal op te geven. Hij lijkt daarmee te reageren op uitspraken van president Trump... Die zei donderdag dat de sancties tegen Noord-Korea van kracht blijven... tot de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland een feit is. Een Egyptische mensenrechtenactiviste is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar... omdat ze op sociale media kritiek uitte op de regering. In een video zei ze dat de Egyptische regering faalt in het verbeteren van de levensomstandigheden... en in het beschermen van vrouwen tegen seksuele intimidatie. De activiste Amal Fati moet ook een boete van omgerekend bijna 500 euro betalen. PSV heeft ook zijn zevende eredivisiewedstrijd gewonnen. In Breda won PSV van NAC met 2-0. Kort na rust maakte De Jong het eerste doelpunt... en in blessuretijd maakte invaller Malen de 2-0. Heerenveen speelde thuis tegen ADO Den Haag gelijk 1-1. Er zijn vanavond nog twee andere wedstrijden. Fortuna Sittard tegen Ajax en Excelsior tegen VVV. Het weer droog en helder. De temperatuur daalt vannacht naar rond het vriespunt in het oosten...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 Tussendoor natuurlijk het laatste shownieuws, de party-update en tien boven beste plaat van dansvloer. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse. En het derde uurtje is voor uh, eh, DJ Kelly met het beste van de clubs uit Italië. En als opening horen we trouwens eh, de man uit Hoofddorp, Dennis Quinn. Samen met Shermanology met Move Out of My Way. Je weet het wel, als je in de discotheek bent of in een club of op zo'n vette party dan eh, moet je heel nodig naar de wc. En dan sta je vlak bij het podium en eh, het toilet zit helemaal achter het publiek. Dan moet je gewoon met spoed langs al die mensen. En zo kwam hij er een beetje op. Nou, heb, Dennis Quinn heeft een hele bijzondere manier van muziek maken. Eerst laat hij een artiest een paar moppies zingen. En die artiest die wil graag op muziek zingen. Nee, bij Dennis Quinn is het andersom. Eerst zingen en dan gaat hij de muziek erop baseren. Dus het is altijd spannend wat eruit komt. Zie je bij hem antwoord? Onderweg zometeen eh, Frenna en Lil Kleine. Ze hebben een nieuwe plaat gemaakt. Nou ja, nieuw volgens mij is het nummer van Abel, hè? Ook zometeen Kenya West en eh, Lil Pump. Nieuwe plaat, maar eerst die Block and Crown. En Scotty Boy met House Gangsters. They come the hot sniper. I'm the lyrical cancer. Big up the queen of the area. Still living like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the call. Ching, ching, Here the hot sniper. I'm the lyrical cancer. Excuse me, Mr. Officer. Still like that. the sniper. I'm the lyrical Excuse me, Mr. Officer. Still like that. man. I'm the lyrical monster. Excuse me, Mr. Officer. Still living like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone else will hear the valley say.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 You're such a fucking hoe. I love it. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. Cause Your boyfriend is a dork. Make loving. Dork. Make loving caught up in the ghost. Fucked that bitch up out in London. Then I fucked up on a cousin or her sister. I don't know nothing. And my niggas getting ignorant. Like a lighter, bitch, we ignorant. All this water on my neck look like I fell when I went fishing. So much diamonds on my bust. Now, ooh, fuck what's the time? Oh yeah. Green, smoke, perp, sipping, train. Ooh, fuck, she take lines. You're such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. I love it. You're such a fucking hoe. When the first time they asked you, you want sparkling or still? Are you trying to act like you was drinking sparkling water before you came out here? You're such a fucking, I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I like my dick suck, I buy you a sick truck. I buy you some new tits, I get you that nip tuck. How you start a family, the condom slipped up. I'm a sick fuck, I'm inappropriate. I like hearing stories, I like that whole shit. I wanna hear more shit, I like the whole shit. Send me some more shit, you trifling hoe, bitch, bitch, bitch. You're such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. you know, all day they couldn't say the shit they wanted to say. They had the fake orgasms and shit. <laughs> we can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker. CFM Zandvoort, dat was muziek van Kenya West, Lil Pump en Adele Givens met I Love It. En daarvoor horen we Frenna, samen met Lil Klein met de Verleden Tijd. En eh, ja, muziek van eh, Abeltje. Ik weet het bijna negen. Ik kon het even niet vinden, maar volgens mij... Eh, nou, volgens mij, ik weet het bijna 100% zeker. In de studio zeggen ze ook allemaal... dat is het origineel van uh, Abeltje wat ze gecoverd hebben. Maar het is... Eh, het klinkt leuk, dacht ik zo. CFM Zandvoort, het is even tijd voor een beetje shownieuws. De DJ die op 20 oktober tijdens de Amsterdam Dance Event ADE tot nummer 1 DJ van de wereld wordt uitgeroepen, treedt direct na de huldiging op. Lijkt me een beetje logisch, maar toch vond ik het belangrijk om het even te melden. Daarmee is de line-up van van de IMF in de Johan Cruijff Arena... het grootste dancefestival van het AD1 e. is dan meteen compleet. Op het avisie staat in ieder geval al enkele kanshebbers. Zo zijn Dimitri Vegas en Like Mike vorig jaar tweede. Achter natuurlijk onze eigen Martin Garrix en David Quetta. Die was zevende in 2017 van de partij. Ook onder andere Axel en Grasso, Casimir, Last Frequencies en Sunnery... James en Ryan Marciano zullen optreden. Vorig jaar werd de 22-jarige Nederlandse eh, Nederlander, niet Nederlandse, want dat is een jongetje, een mannetje. Martin Garrix voor het tweede jaar op rij gekozen tot populairste DJ van de wereld. En eh, tijdens de AMF Amsterdam vindt voor de zesde keer de uitreiking van het Top 100 DJ's Award van DJ Mac plaats. Dus is tijdschrift, hè? Het dancefestival begint op 20 oktober om 9 uur en duurt tot 6 uur in de ochtend. En die hele periode is het een eh, groot feest. Ik heb begrepen dat ik, dat ik donderdag en vrijdag Tijdens ADE eh, in de, de Elementenstraat staan. In het lab. Het lab moet ook doen. Dus eh, misschien komen we elkaar daar tegen. En eh, ja, wie zal de nummer 1 DJ van de wereld worden? Nou, ik denk stiekem toch weer Martin Garrix. Maar ja, hè, als we kijken naar Dimitri Vegas en Like Mike, die zoemelen echt, hè. Nou ja, zoemelen is een groot woord natuurlijk. Is wel slim bedacht. Overal waar ze komen, daar laten ze dames met uh, laptopjes uh, langslopen. Of met tablets. En dan moeten ze allemaal even aanvinken dat, eh, dat ze moeten stemmen op eh, Dimitri Vegas en Like Mike. Dus vandaar dat ze stiekem ook een beetje hoog staan. Maar daartegenover maken ze ook fantastische muziek. CFM Zandvoort antwoord, ik lul weer veel en veel te veel. Het is tijd voor muziek. Calvin Harris en Sam Smith, die nieuwe platen Promises... Waar David Guetta totaal niet blij mee is, want die wilde graag met Sam Smith werken. Maar binnenkort komt er een speciale remix uit, maar ik heb de andere gevonden. Promises in die Sony Voldera remix, nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk.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 Still living like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Only one press will hear the full. Get your the I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still living like that. Here comes the snapper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still feel like that. gehoord worden muziek van eh, Bruno Mars. Samen Candy B met Finesse. Alleen dan in een Pink Panda remix. Het is weer tijd voor eh, de parties. party update, wat een leuke feesten we gaan op deze zaterdagavond. En eh, ja, het is vandaag 29 september, Laatste zaterdag van de maand. En uh, zoals altijd beginnen we even met Escape in Amsterdam. Vanavond het tweekoosje feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. voor meer informatie check we de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen de Raimundo. En wie die mee heeft genomen vandaag, ik heb geen idee. Want dat staat dan net even niet in de mail. Maar wel dat het gewoon, eh, zoals altijd... Uh, Brainwash is in de Escape in Amsterdam vanaf 11 uur. Ben je welkom. Ik zou naar 12 gaan, maar dan kan je nog eventjes de Nightwalk meepakken. Toch, hè? Nog een feestje. Girls Love DJs is back. En vanavond in Air, Club Air moet ik zeggen. Het begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website uh, of eh, r.nl. Met onder andere Seven Aliens, Girls Love DJs en many more DJ's die, eh, die worden daar allemaal aangekondigd. Dus je moet er gewoon toe gaan, naartoe gaan, moet ik zeggen. Wel, echt goed Nederlands is ook een vak. Vanavond dus in Club R. Girls Love DJs is back. En nog een wekelijks feestje. In de Melkweg, in Amsterdam natuurlijk. Vanaf 12 uur welkom. Met een feestje Encore duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Met onder andere DJ Prime, Odin, Driva, Soelje en eh, nog veel meer DJ's. Maar die worden niet bekendgemaakt, dat ga je gewoon meemaken. In eh, de Melkweg in Amsterdam, het een feestje Encore. En wat dichter bij huis, in Haarlem, hebben we Freitag gaat vreemd. Begint rond de klok van middernacht, duurt tot vijf uur in de ochtend. Gaat om gebeuren in de Stalker in Haarlem natuurlijk. En voor meer informatie op de website clubstalker.nl. Want eh, ja, ze hebben weer twee flyers naar me toe gestuurd. Dus eh, het is even kijken. Maar ja, ze hebben natuurlijk twee area's beneden en boven. Het andere feest is na de Woodstock Closing. Begint ook eh, rond rond klok van middernacht duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Stalker. Met onder andere Kajor en Artie. En voor de rest moet je gewoon even kijken op de website clubstalker.nl. Of je moet er gewoon naartoe gaan. En dan gaan we weer snel door met muziek. Capo en Connex en Damien Grace dan klaar met Take Me Back. dat was nummer 1 vorige week eh, zaterdag in de Nightwalk 10. Dat was muziek van David Pang en Nobody. En daarvoor horen Casara en uh, Camine Diamond Working It Out. En dat betekent dat we weer tijd voor de 10 bovenbeste platen van de dansvloer. En wat kan je allemaal verwachten als je vanavond nog gaat stappen? Deze week op 10 Kevin McKay met Get Get Down. Op 9 Jocelyn Brown met eh, Always. Op 8 deze week Solas met So Hooked on Your Loving. Op 7, Junior Jack Burger met E-Samba 2018. En op 6, Tal Terry, Gypsy Mammoth, Baba Rabatiri, de David Peng remix. Op 5 deze week Friend Win with The Truth, ga je zo meteen horen. Op 4, Wise uit de UK met Feel My Needs. Op 3, Ilius Barrientos met Scream. En op 2 deze week Jack Back met It Happens Sometimes. En deze week op 1, nog steeds op 1. De plaat heb je zojuist gehoord, dus je ga je zo meteen niet meer horen. We gaan niet platen twee keer draaien natuurlijk. David Bang en Nobody. Deze week wederom op 1 in de Nightwalk 10. Maar die hebben we al gedraaid. Dus wat dacht je van uh, nummer 5? Friend winning Met The Truth. Hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Jonas Blue. Tezamen Jack en Jack met Rise the TV Noise Ibiza Extended Remix. En tot zover ook het eerste uur van de Rijkwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Zijn uurlange beste van de clubs in de mix op de radio. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië en dat doen we samen met DJ Cavaschelli. Met het beste van de clubs uit Titanium. Maar voor nu nog even lekkere muziek tot aan het nieuws. Wat dacht je van Junior Jack? Nee, niet Junior Jack, maar Junior J. Like erop. Met eh, Back in Your Heart. En misschien nog zometeen Luca abonneren. En ik zeg tot zometeen na de break. back in your heart, back in your heart, back in your heart.